Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij aanslagen op huizen en auto's worden steeds vaker zelfgemaakte explosieven gebruikt. De opruimingsdienst van Defensie zegt dat er andere jaren vooral handgranaten werden gebruikt... maar dat er inmiddels een hoop wordt geknutseld. Je moet dan denken aan eh, eigenlijk een soort zak die gevuld wordt met eh, zelfgemaakte springstof. Of bijvoorbeeld eh, een hoofdlading die bestaat uit kruiden die bijvoorbeeld uit vuurwerken komen. Vorig jaar werd bij een aanslag op een huis of auto 11 keer een zelfgemaakte bom gebruikt. Dit jaar staat de teller al op 17. In de omgeving van Hilversum is vannacht een zoekactie gestart naar Martijn van 20. De man is sinds maandagmiddag vermist en de politie maakt zich grote zorgen om hem. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. En bijna de helft van de Nederlandse huizen is een rijtjeshuis, heeft het CBS onderzocht. Het zijn er in totaal 3,4 miljoen en de meeste staan in Zuid-Holland. Daar is 40% van het aantal woningen een rijtjeshuis. In Friesland en Drenthe staan de minste huizen op een rijtje. En het gaat niet meer zo goed met thuisbezorgd.nl. Althans, niet zo goed als vorig jaar. Blijkt uit de cijfers van het eerste halfjaar, zegt mijn economiecollega Lisa Schallenberg. Het aantal bestellingen dat eh, wereldwijd zijn verwerkt door Just Eat Takeaway... is lager dan in het eerste halfjaar van vorig jaar. Uh, eh, 7% lager om precies te zijn de omzet die groeide wel. Eh, dat komt omdat mensen dan voor een gemiddeld hoger bedrag bestellen. Maar goed, alsnog dat er minder bestellingen zijn verwerkt... dat is nogal wat voor een bedrijf dat gericht is op groeien. Ja, het is op zich ook wel te begrijpen. Vorig jaar rond deze tijd zaten we allemaal in een lockdown... en bestelden we lui vanaf de bank stapels burgers, sushi en snacks. Maar er spelen ook andere dingen. Zo het bedrijf in de VS een andere bezorgdienst over... en dat ging niet helemaal goed. En ook de koers van het bedrijf op de beurs gaat niet lekker daalde met 80 procent. Het weer nog. Het is nu nog aan de frisse kant, maar het wordt al snel zonnig en warm vandaag. Vanmiddag overal boven de 25 graden. In het midden en zuiden kan het wel 30 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 In the dark, I'm out of sparks. From the flame, I kinda lost. I'm... Almost ready to turn back now At the point of giving up Follow this broken compass down on my knees and cry And the demons that I fight Count the worries in my eyes When it all starts falling apart And you don't know just how far you should run Remember all the things that you've done Are you out of your mind?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 Se burlarán de mí y que nadie sepa mi sufrir. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderme contestar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, conseguirás llegado con decir que una mujer cambió mi suerte.